Rauwvoet wil dit punt vast op de agenda zetten voor een nieuw kabinet. Dat zei hij op een bijeenkomst van de ChristenUnie in Amsterdam. CDA, PvdA en ChristenUnie hadden afgesproken dat er geen coffeeshops mogen zijn... binnen een straal van 250 meter van een school. Maar Rauwvoet vindt die afstand nog te klein. Rotterdammers die last hebben van luidruchtige buren... kunnen voortaan in hun huis een herrimeter laten plaatsen. Het is een apparaat dat geluidsoverlast objectief kan vaststellen, zegt de gemeente Rotterdam. Als de overlast is vastkomen te staan... kunnen de woningcorporaties met de gemeente en de politie aan de slag... om de herrieschoppers aan te pakken. Op Cuba zijn tientallen tegenstanders van het bewind opgepakt of onder huisarrest geplaatst. Dat is gebeurd na de dood van een Cubaanse dissident. De 42-jarige Orlando Zapata stierf vannacht in de gevangenis na een hongerstaking van 85 dagen. De Cubaanse regering zou willen voorkomen dat de ongeveer 30 sympathisanten naar de begrafenis komen. Het terreinwagenmerk Hammer is ter ziele. Fabrikant General Motors heeft bekendgemaakt dat de geplande verkoop van Hummer aan het Chinese bedrijf Tengzong niet doorgaat. Volgens de Financial Times heeft de Chinese regering de deal geblokkeerd. De overname van het benzineslurpende automerk zou indruisen tegen de overheidsplannen om de luchtvervuiling terug te dringen. Schaatscoach Gerard Kemkers heeft geen moment overwogen om te stoppen. Door een blunder van hem liep Sven Kramer Olympisch goud mis op de 10 kilometer. Een dag na de disqualificatie zijn Kemkers in Vancouver... dat de kwestie tussen hem en Kramer is uitgepraat. In de achtste finales van de Champions League heeft Inter in Milaan met 2-1 gewonnen van Chelsea. In Rusland werd het 1-1 bij het duel tussen CSKA Moskou en Sevilla.